Kees Groot met het NOS-journaal. Het was binnengekomen van de Spaanse politie. Dat heeft burgemeester Abu Taleb gezegd op een persconferentie. In de buurt van de Maasilo is een bestelauto met een Spaans kenteken tegengehouden. In de auto zijn gasflessen aangetroffen. De Spaanse bestuurder is door de politie aangehouden. In de Maasilo stond een optreden gepland van de Amerikaanse band Alalas. De groep heeft eerder problemen gehad bij een optreden... omdat in de naam van de band het woord Allah voorkomt. Mensen die een kaartje voor het concert hadden mochten niet naar binnen. De band heeft onder politiebegeleiding de Maasilo verlaten. In de Amerikaanse stad Charlottesville is een zwart doek getrokken over het omstreden standbeeld van generaal Lee. De gemeente wil zo aangeven dat de stad rouwt om de vrouw die omkwam bij het protest tegen het beeld. Een automobilist reed op de betogers in. Generaal Lee was opperbevelhebber van de zuidelijke troepen in de Amerikaanse burgeroorlog. De zuidelijke staten streden onder meer voor behoud van de slavernij. Op een rivier in het noorden van Brazilië is gisteravond een boot gezonken met 70 mensen aan boord. De autoriteiten zeggen dat er zeker zeven doden zijn. 25 mensen wisten de kant te bereiken, de andere opvarenden worden vermist. De boot voer op een rivier in het Amazonegebied. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. De Nederlandse hockeyers hebben op het EK in Amstelveen hun laatste poolwedstrijd gewonnen. Door de 6-0 overwinning op Oostenrijk plaatste Oranje zich als groepswinnaar voor de halve finale. Eerder op de dag versloeg Spanje verrassend België met 2-0. In de halve finale treffen de hockeymannen Engeland. Het weer, vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar een graad of 16.